Dikte Haak Hark met het NOS Journaal. De man die vorig jaar tijdens de dodenherdenking op de Dam... de twee minuten stilte verstoorde, zit de komende tijd in de cel. Volgens de politie wordt de zogenoemde Damschreeuwer vastgehouden... in afwachting van een speciale rechtszaak voor veel plegers... en is zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. Hij wordt onder meer verdacht van diefstallen. Dat hij vastzit tijdens de komende dodenherdenking komt volgens de politie goed uit. Door zijn geschreeuw brak vorig jaar paniek uit. Toen mensen gingen rennen, vielen er meer dan 60 gewonden. Het gebied waar de brandweer vanwege de droogte extra alert is, is uitgebreid. Gisteren was de code oranje al afgekondigd in grote delen van het oosten van het land en Utrecht. Nu zijn er ook het Gooi en het noorden van Limburg bijgekomen. In die gebieden mag geen tuinafval worden verbrand en mag er in de natuur niet worden gerookt en gebarbecued. De vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KPN. Het telecomconcern maakte vanochtend bekend dat er de komende jaren 4000 en misschien wel 5000 banen verdwijnen. De winst bij KPN valt tegen omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en... en meer gebruik maken van de apps op hun smartphone. De bonden betwijfelen of zo hard ingrijpen wel nodig is... omdat KPN nog steeds veel winst maakt. Op de beurs staat het aandeel KPN zo'n 7% lager. Justitie heeft tegen de doelman van ADO Den Haag, Gino Coutinho, een gevangenisstraf geëist van een jaar. De keeper wordt verdacht van grootschalige hennepteelt, valsheid in geschriften en witwassen in een loods in de Noordoostpolder, die op zijn naam stond, trof de politie in de zomer van 2009 meer dan 4000 hennepplanten aan. Coutinho stond samen met zijn vriendin terecht. Eerder is zijn vader al veroordeeld, die kreeg twee jaar cel. Het weer nog, vooral in het zuiden, eh, stapelwolken vanmiddag en een kleine kans op een bui. Temperatuur 20 graden in het noordwesten en een graad of 26 in het zuidoosten. Morgen meer kans op een bui in het hele land. Het wordt wel iets warmer dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knopend Muidenberg 6 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen die blokkeert bij Knopend Muidenberg de rechterrijstrook. rijstrook. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer door een ongeluk. Daar zijn inmiddels de rijstroken weer open. Daar staat ook vast op de A6 richting Muiden, 2 kilometer voor knooppunt Muidenberg.